De nabestaanden kunnen weinig met die straf, zegt hun advocaat. Er is geen uitspraak die recht doet aan het verliezen van je dochter op deze manier. Mijn cliënten krijgen Lotte nooit meer terug, kunnen haar nooit meer een knuffel geven. De 1 en 2 jaar cel waren ook het maximaal haalbare vanwege de leeftijd van de broers, 15 en 17, kon de straf niet hoger. Mensen die tot nu toe geen vaccin tegen corona wilden... omdat ze de techniek erachter niet vertrouwen... die zouden het nieuwe Novavax-vaccin moeten kunnen krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. En het kabinet neemt die adviezen in principe over. Het Novavax-vaccin is net goedgekeurd... en werkt anders dan de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna is een beetje een technisch verhaal. Er zitten nagemaakte deeltjes van het spike-eiwit van corona in. En na een prik gaat het lichaam dan antistoffen aanmaken. Grote bedrijven slaan alarm over de energieprijzen. Die zijn zo hoog dat grootverbruikers in de problemen komen, zegt ABN AMRO. Bijvoorbeeld eh, de glastuinbouw gebruikt natuurlijk heel veel gas om de kassen warm te stoken. De zware industrie, de chemie, de staalindustrie en ook bijvoorbeeld eh, veel voedingsmiddelenfabrikanten. Eh, bijvoorbeeld de bakkerijen, die hebben natuurlijk ook veel warmte nodig. Voor bedrijven wordt het te duur met zulke hoge energieprijzen. Ze zijn bang dat ze verlies lijden of de productie stil moeten leggen. Het is druk, drukker drukst voor bezorgers van kerstkaartjes en pakketten. Met de kerst in aantocht kunnen postbouwers nauwelijks op adem komen. Ze moeten alles op tijd bezorgen. Geen probleem voor deze postbode uit Den Haag. Veel meer pakketjes en post natuurlijk, de kerstkaarten. Dat hebben we ook weer heel veel. Nou, maar ja, je bent lekker buiten, het zonnetje schijnt nou. Nee, je hoort mij niet mopperen. Sommigen die staan ook echt te wachten. Zeggen, hé hey, postbode, je hebt wat voor me. <laughs> Ja. Zeg, ja, dat klopt. Hij zegt dat hij drie keer zoveel bezorgt als normaal. Het weer, er kan nog wat regen vallen. De temperatuur is aan het oplopen. Aan het einde van de nacht is het 7 graden. Morgen niet zoveel zon en wat motregen. Dan tussen de 3 en 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 origineel hoort, eh, dan is dat totaal anders als eh, deze versie. Die kwam in 97 min of meer uit door een een of andere house DJ. Jason Nevins is de naam. En It's Like That, zo heette het nummer. En eh, ja, dat we maakten op een gegeven moment dat het een hele een andere drive kreeg, dat hele nummer. En ineens werd het langzaamaan wel een hit in 1998. Wereldwijd zelfs um, ehm, haalden die de hitlijsten Overigens, Run DMC is eh, een band die niet meer bestaat. Het is een hip-hop eh, trio. Ehm, bestaande uit uh, Rappers Run en DMC. Namelijk Joseph Simmons en Daryl McDaniels. En een van de, de mannen die erachter ook zat was een DJ Jam Master J. Maar die werd op 30 oktober in 2002 vermoord in een opnamestudio in Queens. En daarna hebben de leden besloten om nooit meer echt op te treden. Dus dat was eh, gelijk ook meteen de zware zang van Run DMC. Bij het eh, tweede uur van deze Zandvoort rijdt door, je hoort het goed. Ik was eh, al een uurtje bezig, maar het had alles te maken met collega Jelme Koper die vanaf 12 uur alweer bezig is. Ik denk, weet je wat, dan maken we er gewoon en allemaal een beetje een live gebeuren van op die donderdag. Dan is dat een beetje allemaal afgedekt. straks vanaf 7 uur een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf in Alternative FM. Wel te verstaan en dan kijken we terug nou, alles wat er in Noord-Holland zo'n beetje is uitgebracht. Tenminste, ik doe er een greep uit. Ik zal niet iedereen tevreden kunnen stellen. Maar dat is straks om 7 uur. Maar we hebben natuurlijk ook eh, in dit uur nog leuke dingetjes die nog uh, voorbij komen. Zoals bijvoorbeeld deze. Je zou bijna zeggen, die zou je ook nog op een zaterdagmiddag aan kunnen treffen tussen 2 en 5. Pebbles and giving you the benefit of the doubt. it all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 Come on, girls, get on the floor. Come alive, y'all. Give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said one, two, three, four. Tell me one to Mike, what are you waiting for? To the hip, hop, the hippie to the hippie, the hip, hip, hop, and you don't stop. Rocking to the bang, bang the boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to bead. Well, skittle bee bop, we rock a Scooby Doo. And guess what? America, we love you. Cause you rock in a roll with us so much so you can rock me you 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to to both, but we like hot butter on a breakfast toast. Rock it out, a baby bubba, baby bubba to the boogie, then bang bang the boogie to the beat. Beat is so unique. Come on, everybody, and dance to the beat. Eh, eens 14 minuten door. Deze is 5 eh, minuten hoor, dus eh, schrik niet. Ik heb hem even wat, wat een kortere versie. De Rappers Delight van Sugar Hill Gang. Denk je een van de eerste nummers waar de rap min of meer werd ingevoerd. Daarvoor hoorde je Pebbles met Giving You the Benefit of the Doubt. Blijven nog een beetje in die soulhoek, want dit komt uit eind jaren 70, begin jaren 80. De 3 Degrees en The Runner. iets over zeggen? Ja, zeker wel. Want dit was ooit een soort van houseband. Daarna was het een beetje alternatief housebandje. Eigenlijk daarvoor nog. Eerst een alternatief en daarna een houseband. Zo is het. Dat is de juiste volgorde. En uh, ze komen uit Engeland. En die man is min of meer bekend geworden door de clip. En ik denk ook dat dat de enige keer is dat ze een hele grote hit ermee hebben gehad. Deze van The Beloved en Sweet Harmony... De 3 Degrees, die hoorde je daarvoor met eh, The Runner. Um, weer even makelij van eh, Nederlandse bodem. Want eh, dit is ook al van een tijdje terug. Lekkere soul van de polder. Is ooit nog eens een keer opgepikt door Menno Timmerman. Ja, is een bekende van mij. Sabrina Stark. I feel you staring at my head. What more can I say? It's best that you be on your way. And take your ego with you.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 flow with a flower in your hand. Trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in a rhyme. Come together one more time. Get together. 我的。 weken terug had ik iets eh, met een soort muzikale eh, ode gebracht aan een programma wat we hier ooit hebben gehad. Getetter aan zee. Eh, de Doors zaten daar stevast in. En dit is weer een ander nummer van ze. 5 to 1. En daarvoor Sabrina Stark met Backseat Driver. Ziggy Ricardo was degene die... Of ja, Ricardo, de man die een beetje meerepte. Eigenlijk als het ware. Weer terug even nog naar de Doors. Eh, dat nummer 5 to 1 zat ook nog in eh, de laatste film van Rambo verstopt. Daar zat hij ook nog een keer in. Maar goed, eh, dat is even voor de mensen die echt een beetje de statistiek een beetje na en bijhouden. Heart and the Magic Man. is ook zo'n uh, klassieker ergens op een van die albums eh, van uh, de Rolling Stones. Zelfs ook op single uitgebracht, deze Emotional Rescue. Dat is wel de albumversie. Die duurt ook minstens 6 minuten. Daarvoor hoorde je The Heart met de Magic Band. Het is weer tijd om er eens even eentje ja, een beetje te, te gaan draaien. Die bijna 10 minuten duurt. dat is deze. Die is ook wel heel erg fijn. Maar dan moet ik hem wel even aanzetten. <laughs> Want anders gaat het helemaal niet goed is een eh, productie van eh, Bobby Orlando. Die kennen we nog eh, van Divine. Maar dit had hij ook onder zijn hoede. drie dames. En het was toch wel een periode dat we 12 inches bij de vleet kochten. The Flirts en Passion. kwam er eh, op dit moment een beetje het meest oninteressante eh, stuk van de 12 inch. Ja, dat is eh, niet echt fijn. Maar ja, wat, wat moeten het was een meer of meer vulling van, van de 12 inch. De Flyers waren dat met Passion. het is alweer bijna 7 uur. Betekent dat we straks een, een wat langere uitzending hebben van de Vloedgolf. er is geen live optreden. We hadden Mankers uitgenodigd, maar... Vanwege de, de, ja, de zoveelste variant eh, van het buikgriepvirus... hebben we dat besloten om daar maar vanaf eh, te zien. Dus dat feest gaat niet door. Maar eh, straks hebben we allemaal een booster. En dan kunnen we weer. want dan ga ik gewoon weer ergens halverwege januari... gaan we de boel weer opengooien. Maar nu even nog niet. Ehm, we hebben er nog eentje. Ja, die is toch wel, komt wel vrij veel voor op de lijstjes voor de top 2000. En ik vind het toch wel even fijn om daarmee af te sluiten. Doet ook een beetje denken aan eh, de beginperiode dat ik bij Alternative FM kwam. Want ja, Marcus is het uiteindelijk begonnen. Ramstein en Doe Hast. lost me. Stuur u allemaal fijne dagen en een